Stubenitski met het NOS-journaal. Het KBC in Kunduz uitbreiden. Betrokken ministers hebben daarover contact gehad met de partijen in de Kamer die de missie steunen. Het gebeurt omdat er minder recruten zijn dan waarop was gerekend. Het kabinet wil de training nu ook openstellen voor het middenkader van de Afghaanse politie, de grenspolitie en agenten uit andere provincies. De Nederlandse publieke omroep is het eens geworden over een fusieplan. De KRO gaat samen met de NCRV, de TROS met de AVRO en de VARA met BNN. De achterban van omroepen moeten nog wel instemmen met het plan. In het voorstel blijven de EO, de VPRO en Omroep Max zelfstandig. Minister Van Bijsterveld had de omroep tot halverwege deze maand gegeven om met een fusieplan te komen. Anders zou ze zelf gaan bepalen wie met wie moet samengaan. Het Griekse kabinet is in spoedzitting bijeen. De spanning is opgelopen nu kabinetsleden kritiek hebben op het voornemen van premier Papandreou om een referendum te houden over het Europese steunplan. Ook in zijn eigen pasok is daartegen steeds meer verzet. Op de G20-top van wereldleiders in Cannes gaat het ook over Griekenland en de toekomst van de euro. De rente op Italiaanse staatsobligaties is vandaag opnieuw opgelopen. De markt reageert op de politieke crisis in Griekenland en op het feit dat het Italiaanse kabinet er maar langzaam in slaagt om de economie uit het slop te halen. Het niveau is vlakbij het recordtarief van 6,4% dat begin augustus werd bereikt. De Britse farmaciegigant GlaxoSmithKline betaalt 3 miljard dollar als schikking in een zaak rond ongeoorloofde marketingpraktijken in de VS. Hoewel er nog details moeten worden uitgewerkt, moet met de schikking een einde komen aan een slepende kwestie. In 2004 werd een onderzoek gestart omdat Glaxo medicijnen zou proberen te verkopen voor behandelingen waarvoor ze niet waren toegestaan. Het weer, alleen in het westen kan wat lichte regen vallen. Het is 14 tot 18 graden. Morgen iets koeler. Dit was... Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Er staan momenteel geen files. Ik heb al een overzicht van de snelheidscontroles. Die vinden onder meer plaats op de A2 Den Bosch-Maastricht tussen de knooppunten Eckersweijer en De Hocht. En op de A28 Amersfoort-Groningen.